altijd... Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land de bezette gebieden nooit zal erkennen als Russisch. Rusland heeft ongeveer een vijfde van het Oekraïense grondgebied bezet, inclusief de Krim. Zelensky deed zijn uitspraken na afloop van de virtuele bijeenkomst van de zogenoemde coalitie van bereidwilligen. Binnen die coalitie is er brede overeenstemming over militaire en financiële steun voor Oekraïne, zegt premier Schoof vindt het belangrijk om druk te blijven uitoefenen op Rusland... zodat dat land gaat mee onderhandelen over een tijdelijk staakt het vuren. Hamas laat een Israëlisch-Amerikaanse gijzelaar alleen vrij als Israël instemt met de volgende fase van het staakt het vuren. Dat zegt een vertegenwoordiger tegenover persbureau AP. Hamas eist dat Israël stopt met het blokkeren van humanitaire hulp en zich terugtrekt uit een corridor langs de grens van Gaza met Egypte. In de volgende fase zouden ook de lichamen van vier gijzelaars worden overgedragen aan Israël. Israël noemt het voorstel van Hamas psychologische oorlogsvoering. Leden van Hamas en bemiddelaars uit Qatar en Egypte bespreken vandaag het staakt het vuren in Cairo. Telegram-oprichter Durov zou onderweg zijn naar Dubai. De Russische zakenman wordt in Frankrijk vervolgd. Hij zou toestemming hebben gekregen om het land te verlaten. Telegram heeft volgens de Franse aanklagers niet genoeg gedaan tegen misdaden op het platform. FC Utrecht heeft in de strijd om Europees voetbal thuis verloren van NEC. In de Galgenwaard wonnen de Nijmegenaren met 1-0. Voor NEC was het de eerste overwinning na zes wedstrijden zonder. Schaatsenfabrikant Zandstra in Jouren is koninklijk. Commissaris van de Koning Brok van Friesland heeft het predicaat uitgereikt aan het bedrijf dat 200 jaar bestaat. Dan het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Het is 0 graden aan zee tot min 5 graden in het noordoosten.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 Meet at the bar. Me and my girls doing it big. We pop off. Yeah. Girl, talking got you all caught out there. Let's talk. That's all about yes, you. Yes, we do. Everything yeah. about you, cause girl, sometimes you're about to, oh girl, thinking Because the girls.